You see this guy, this guy's in love with you. Yes, I'm in love. Who looks at you the way I do when you smile? I can show you I'm glad I got to know you cause I've heard some talk they say down Wat een prachtig lied. Wat een zwoel nummer om mee te beginnen. Na wat herrie voor het nieuws. Want dat kon er wel weer even eh, tegenaan. Dat was even stampen, zal ik maar zeggen. Maar nu komen een uurtje lekker rustige muziek op de zondagmorgen bij CoFM. Herb Alpert. Het was alweer een tijdje geleden dat we hem gedraaid hebben. This Guy's in Love With You. Welkom bij de show. Gaat duren tot 12 uur met eh, onder andere het eerste uur. Lekker easy muziek en een mooi onderwerp. En een tweede uur iets meer eh, tempo en een prachtige reportage van Jeroen van Gent. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Dus blijf bij me, blijf bij Go. Want dan hebben wij voor jou mooie muziek en mooie herinneringen in de aanbieding. Zoals deze van Charlie Rich. Goedemorgen nogmaals. Hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? I woke up this morning realized what I had done. I stood alone in the cold gray dawn and knew I'd lost my morning sun. I lost my head and I said some things. Now comes the heartaches that the morning brings. I know I'm wrong, but I couldn't see I let my world slip away from me. So hey, did you happen to see the most beautiful girl in the world? And if you did, was she crying, crying? Hey, if you happen to see the most beautiful that walked out on me. Tell her I'm sorry. Tell her I need my baby. Oh, won't you tell her that I love her? If you happen to see the most beautiful girl that walked out on me, tell her. bandiera guardano passare i treni, le strade. si preparano rifugi e nuove astronavi per viaggi interstellari. Prachtige herinneringen aan Charlie Ridge hier in de show. Je hoorde toch maar mooi even. The Most Beautiful Girl. Hmm. En Alice en Baciato samen in uh, Il Trenti de Tozeur. Natuurlijk in de show. Straks gaan we praten met André de Laporte. Hij is namelijk woordvoerder bij vereniging Eigen Huis. En we gaan het hebben over de salderingsregeling zonnepanelen. Die blijft bestaan. Dat is een mooie kans voor mensen die toch overwegen zonnepanelen aan te schaffen. Hoe het zit hoor je straks over ongeveer een minuut of twintig hier bij GoFam.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 Yeah. Dat is even wat anders, hè? Voilà. <laughs> Je hoorde het toch maar mooi van Barbara Pravi hier in de show. Take that ervoor met How Deep Is Your Love. Een prachtig nummer van de Bee Gees, maar eigenlijk net zo mooi gezongen in 1996 door deze boys band. En je hoort ze allemaal hier bij eh, GoFam. Terwijl wij hier lekker aan de koffie zijn, zoals gebruikelijk. Eigenlijk zijn we stiekem al aan de tweede bak. En we hebben er eh, van die kletskoppen bij. Dat is wel lekker apart. Die, eh, ja, wat is het eigenlijk? van die keiharde koekjes met met stukjes noot erin. En een beetje, wat is het voor smaak? Kaneelsmaak? Wat is het eigenlijk? Het is wel heel donkerbruin. Dus ik heb ook wel weer het donkerbruine vermoeden dat het niet helemaal gezond is. Veel suiker, maar wel lekker. Ook op deze zondag. sunshine. she found the sender. And the ceiling was too tall. Your trouser cuffs are dirty, and your shoes are its hands, they both turned backward. And the meeting will devour both themselves. the signpost cease to sign. Your trouser cuffs are dirty, and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your umbrella, cause your overcoat is too long. De mannen van Proco Harum, natuurlijk hartstikke bekend van eh, Why the Shade of Pale, maar dit was hun tweede hit. En die is ook niet verkeerd. Eerlijk is eerlijk. You're the Homework. En Lenny Kravitz ervoor met het prachtige low. Ja, allemaal hier in de zondagmorgen van GoFam. We proberen echt je oren een beetje te verwennen. Zeker als je eh, ja, net uit je bed komt stappen omdat het gisteravond laat is geworden. En je bij jezelf denkt, eh, ben ik al goed wakker? Nou, het maakt niet uit. Eh, wij hebben de lekkere deunen voor je en dat blijven we ook doen. En we hebben natuurlijk ook het laatste nieuws op onze website. Wil ik je ook nog even op wijzen. We hebben een prachtige website, go-rtv.nl. Daar vind je het laatste nieuws vanuit de regio regio allemaal bij elkaar. Je hoeft nergens eh, verder te kijken, want het staat er allemaal. En eh, we hebben ook een hele mooie agenda. En daar kom ik later in de uitzending even op terug. Diane Ross. Mooi hè? Ik word daar helemaal ontspannen van. Eerlijk is eerlijk. Lekker. Team from Mahogany. Alweer uit uh, eh, 19... Jawel, 76. <laughs> zo oud al intussen. Tijd voor ons eerste onderwerp. Hier is mijn collega Herman de Bruin. De salderingsregeling biedt kansen voor een nieuw plan dat consumenten beschermt. En dat zeg ik niet, maar dat is namens de vereniging Eigen Huis, zegt Hans André de Laporte. En die is eh, in de uitzending. Hans, welkom. Ja, dankjewel. We hadden gezegd, u en jij tegen elkaar te zeggen, dus dat doen we dan maar. Voor de luisteraar even, dan denkt hij dat we beleefd zijn. Maar heel goed. Eh, ja, die salderingsregeling die blijft. De Eerste Kamer heeft daarvoor gekozen. Daar zijn jullie heel blij mee. Nou, we zijn daar blij mee dat hij voorlopig blijft... en dat er mhm. nu tijd wordt genomen om een beter alternatief... voor die salderingsregeling te bedenken. Want een heleboel mensen die zonnepanelen hebben... die hebben vooral daarvoor gekozen omdat er een salderingsregeling is. En die komt er eigenlijk simpel op neer... dat de stroom die je opwekt en zelf niet gebruikt... en die lever je terug aan het energiebedrijf... En die mag je wegstrepen tegen de stroom die je vaak in de winter gebruikt, dus je maar weinig opwekt dat maakt het rekensommetje van het terugverdienen van eh, die zonnepanelen heel gunstig. Dus geeft het ook geen scheve verhoudingen voor mensen die het niet kunnen of willen betalen? Eh, ja, ja, zeker. En dat is ook het nadeel van de solderingsregeling. Want de mensen die zonnepanelen hebben, die profiteren daarvan. En die groep die groeit heel snel. Mhm. Ehm, Nederland is ook echt koploper. Ja. Eh, nou ja, wat dat betreft is wel een voordeel. Wat, sorry, dat, dat betreft is wel een voordeel, denk ik, dat wij veel zonnepanelen hebben. Ja, dus het heeft enorm goed gewerkt, maar eh, de kosten die de energiebedrijven moeten maken, de leveranciers moeten maken om eh, de mensen met zonnepanelen eh, die vergoeding terug te kunnen betalen, die zijn zo hoog dat een heleboel daarvoor regelingen hebben. Dat worden vaak terugleverkosten genoemd. Mhm. die worden in rekening gebracht. dus die gaan van jouw, die, ja, die gaan van jouw opbrengst af. En daar is een wildgroei in. Want dus die, die energiebedrijven die zeggen dit is niet meer vol te houden. Het was in het begin was het nodig, maar we zijn het kantelpunt al lang voorbij. En nu worden de mensen zonder uh, zonnepanelen die worden benadeeld. Want ja, die hebben dat voordeel van, van, de, van de salderingsregeling niet, maar wel het nadeel, namelijk dat er allemaal kosten moeten worden betaald. Aan, ehm, aan, de mensen die zonnepanelen hebben. En daar gaat het mis. Ja, dan willen jullie als vereniging Eigen Huis eh, een nieuw plan lanceren. Ehm, ja, eigenlijk de minister helpen of de, energiemaatschappij helpen om het anders te doen dus. Ja, ja, er wordt namelijk al heel lang beloofd dat er een, eh, een plan komt. Dat is een belofte vanuit de politiek. Minister Jette die heeft gezegd, nee, we komen met een, met een eh, alternatief voor die solderingsregeling. Waardoor, en dat is zo belangrijk, het ongeveer eh, zeven jaar maximaal duurt voordat je je zonnepanelen hebt terugverdiend. Ja. En daar waren we natuurlijk altijd heel benieuwd naar. En zeiden van nou, wat is dat plan dan? En dan kunnen we dat beoordelen. Ja, maar de plan blijft... Dat is er nooit gekomen. Nee, en eh, de plan blijft nu ook een beetje op de lange baan... omdat nu de salderingsregeling gewoon doorgaat. Nee. Het, oh, eh, of gaan jullie daar wat aan doen? Nee hoor, daar gaan, daar zijn, wij zijn geen energiebedrijf of we zijn ook niet de <laughs> overheid, maar we zijn een consumentenorganisatie die het heel scherp in de gaten houdt. Want wij komen op voor dat consumentenbelang. Ja. En, dat, en dat dreigde echt in de knel te komen. Uh, zowel voor mensen met als zonder eh, zonnepanelen. En daar, daar waken wij voor. En wat er nu eh, is gebeurd eigenlijk, is dat er tijd is gekocht. Tijd om nu wel serieus aan de slag te gaan met, met een alternatief plan voor de salderingsregeling. Zodat die langzaam kan verdwijnen. Maar dat er iets anders, iets goeds, iets stimulerends, iets wat mensen helpt die nu nog geen zonnepanelen hebben, om, daar, eh, om, om die wel aan te schaffen. Mhm. daar, daar strijden we voor. Mensen die eh, nog geen zonnepanelen hebben, die moeten, eh, die moeten dus een goed. Ja, voor hen moet een rekensommetje gunstig zijn om, dat, om die beslissing wel te nemen. En vergeet niet de enorme groep huurders. Want ehm, Op, op, op, huurwoningen liggen veel minder zonnepanelen dan op koopwoningen. Ehm, en ook appartementengebouwen. Uh, daar heb je altijd te maken met een vereniging van eigenaren. Mhm. Die, is altijd, eh, die heeft altijd veel meer tijd nodig om zo'n besluit te nemen. En daar zie je ook veel minder zonnepanelen op, eh, op de, vaak de daken liggen die heel geschikt zijn. Zij gaan vaak grote daken, ja, platte daken. Ja, complex hè? Ja, daar kunnen je veel zonnepanelen op, dus daar kan iedereen plezier van hebben, maar die liggen er nog niet. En daarom hebben wij gezegd, moet je echt zorgen dat er een nieuwe regeling komt die vooral ook de verenigingen van eigenaren gaat helpen om daar wel, uh, wel zonnepanelen aan te schaffen. Als mensen daar iets meer over willen weten, ze kunnen bij jullie op de website terecht, denk ik. Staat wel wat ja, op hoor, Het is het, eh, zeker. Het is het eerste nieuwsbericht wat je ziet op onze website eigenhuis.nl met uitleg over hoe de, hoe de salderingsregeling werkt en wat er nu moet gebeuren. En wanneer dat wetsvoorstel komt, dat moeten we nog even afwachten. Maar dat jullie erbij betrokken blijven, dat is in ieder geval duidelijk geworden. Hans-André de Laporte, dankjewel voor het gesprek. Goedemorgen met Alfred Blokhuizen. Liefste, mijn liefste, hoe kun je nu denken dat ik niet eerlijk meer ben of ontrouw?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 try. ze dit nummer uitbrachten, dachten we allemaal van... Hey, een geweldige Amerikaanse, Amerikaanse band, Ten Sharp. Maar nee, <laughs> helemaal niet. Het was gewoon uh, Nederlands werk. Geweldig. Je hoorde You natuurlijk hier in de show. En je hoorde er een mooie voor van Robert Long. Liefste me, liefste. Als je denkt bij jezelf, wat klinkt die raar, die blokhuizen vandaag. Jij bent een beetje verkouden. En eh, dan krijg je zo'n kikker keel die lekker zit mee te kwaken. En eh, hij kwaakt een beetje korrelig. Dus eh, mocht je denken bij jezelf, het is een beetje gek vandaag, komt het daardoor. En dat komt natuurlijk omdat het de afgelopen weken en eh, regent en weer een hoge temperatuur. En veel te warm voor de tijd van het jaar. En ja, dan heb je dat dus. Hè. En misschien jij thuis ook wel. Intussen zijn we aan de vijfde bak koffie, want het gaat hier echt hard. We gaan zo meteen stuiterend naar het volgende uur over een minuut of 20 ongeveer, of 18. Want dan is het alweer 11 uur, want de tijd schiet op. En we brengen je naar dat tijdstip met prachtige muziek van onder andere Crasip. I Would Stay. Kom je er net bij? Goedemorgen. If this is true then what will I think?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 Go to pieces and I almost die every time my baby passes by. tell my arms they'll hold someone new. Another love that will be true. But they don't listen, they don't seem to care. They reach for her, but she's not there. And I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time. My baby passes by. I remember what she said when she said goodbye, baby. We'll meet again soon, maybe. But until we do, all my best to you. I'm so lonely, think about her only. I go to places we used to go she'll never show. She hurt me so much inside. Now I hope she's satisfied. And I go to pieces and I wanna hide. Go to pieces and I almost die every time my baby passes by. Peter Redgarden. Ach, oude meuk uit de jaren 60 natuurlijk. Hier in de show bij GoFam de zondagmorgen. Je hoorde Go To Pieces. En uh, Crash en I Would Stay. <laughs> Zegt er hier één in, eh, hier in de studio. Ik wilde zeggen van nou ik ga even wat zeggen van het weer. Zeggen ze ja ze kunnen toch ook gewoon even naar buiten kijken. Dan heb je het weerbericht ook. Ja dat is natuurlijk ook zo. En over een minuut of tien hoor je het weerbericht weer hier bij GoFam. Dus ja. Och, wat een prachtige. Luister mee naar Kansas. Een waarheid als een koel. Cool. Dust in de wind. I'll send you all my love. And every single step I take, I take for you. Josephine, I'll send. De mooiste van natuurlijk Chris Ria. Josephine. <laughs> Ja. Aan het einde van het eerste uur van de zondagmorgen van GoFM. We gaan zo meteen na 11 uur gewoon vrolijk verder hoor. Met eh, nog meer mooie muziek en eh, een beetje meer tempo à la dit dus. En dan maken we het eh, weer gezellig. En dan hebben we een reportage van Jeroen van Gent. En we kijken ook even in de agenda van uh, eh, GoFam. Dus wat is er allemaal te beleven de komende tijd hier in de regio. Dat dus. Tot aan het eh, nieuws en de mededelingen. een hele aardige van Robbie Valentine. Luister mee met Over and Over Again. Tot zo. strong. Now I face.